Twee uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Twee schepen die de overboord geslagen zeecontainers gaan bergen... zijn onderweg naar het Waddengebied. De berging had eigenlijk gisterochtend moeten beginnen... maar er moest onder meer nog sonarapparatuur worden geïnstalleerd. Gisteravond zijn de schepen alsnog vanuit IJmuiden vertrokken naar de Eemscheul. Een derde bergingsschip was al onderweg vanuit Noorwegen. Rijkswaterstaat denkt dat de drie schepen rond het middaguur aankomen. De eerste bestemming is een plek waar een container in de weg ligt voor de scheepvaart. Als die omhoog is gehaald, moeten de andere ongeveer 270 containers worden geborgen. Die klus kan maanden gaan duren. Bij een protest van gele hesjes in Vizé, bij Maastricht vlak over de grens met België... is gisteravond een dode gevallen op de snelweg. demonstrant werd rond 7 uur geraakt door een vrachtwagen. De man van 50 was op slag dood. De aanrijding was tijdens een protest van tientallen mensen... die de E25 in de richting van Maastricht blokkeerden. Onduidelijk is of de chauffeur de betoger bewust aanreed. Er waren even berichten dat de trucker is aangehouden... maar die werden later tegengesproken. De vrachtwagen en de bestuurder worden opgespoord. In Florida hebben vier zwarte mannen postuum eerherstel gekregen. Hun zaak uit 1949 wordt gezien als een racistische juridische dwaling... Ze werden opgepakt vanwege een verkrachting. Bij hun arrestatie vluchtte een van hen. en werd na een klopjacht door een groep blanken doodgeschoten. De drie anderen werden veroordeeld. Twee jaar later zouden ze een nieuw proces krijgen... maar voordat het zover was, werden twee van hen door een sheriff neergeschoten... toen ze volgens hem probeerden te ontsnappen. Een van hen overleed. De overgebleven verdachten werden opnieuw veroordeeld... en kwamen jaren later vrij... Nu, bijna 70 jaar later, is vastgesteld dat er geen bewijs was voor de schuld van de vier. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar droog.